Jelle Seubring met het NOS-journaal. De afgelopen uren zijn er geen verdere berichten binnengekomen over explosies in Israël. Ondertussen is het nog onduidelijk of er nog Iraanse drones onderweg zijn. Tot nu toe zijn er weinig gevallen van schade bekend. Een Israëlische luchtmachtbasis raakte licht beschadigd. En er zijn ook nog een dertigtal mensen in Israël gewond geraakt door de grootscheepsaanval. Volgens ambulancedienst MDA gaat het voornamelijk om mensen die licht gewond raakten toen ze overhaast een schelkeel doorzochten. Ook zijn enkele personen behandeld voor paniekaanvallen. De hulporganisatie spreekt van slechts één zwaar gewonde. Dat is een meisje uit de Negev-woestijn dat in kritieke toestand in het ziekenhuis werd opgenomen. De ambulancedienst schrijft dat ze zeven jaar oud is. Eerder werd een leeftijd van tien aangehouden. In de Golanhoogte is het luchtalarm afgegaan nadat er 28 raketten vanuit Libanon zijn afgevuurd. Dat meldt het Israëlische leger. Het is niet duidelijk om wat voor raketten het gaat en of ze onderschept zijn door het luchtafweersysteem. De Golanhoogte is een gebergte in het grensgebied met Libanon en Syrië. Ander nieuws dan. De man die gisteren in Australië zes mensen doodstak had psychische problemen. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie en was het een bekende van de hulpverleners. De politie sluit daarmee, een terroristische daad niet uit. Eh, wel uit, excuus. De 40-jarige man stak gistermiddag in op het publiek in een winkelcentrum bij het bekende Bondi Beach. Zes personen overleefden de aanval niet. 17 anderen, onder wie een baby, raakten gewond. De dader werd in het winkelcentrum doodgeschoten door een eh, politieagent. In de Vlaamse tak van Forum voor Democratie heeft niet genoeg steunbetuigingen gehaald om mee te doen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement. Partijleider Baudet hoopte in Vlaanderen zetels te halen daarvoor. Tot slot het weer. Vannacht neemt de bewolking toe en kan het wat regenen.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 Pick up the phone, yo. Tell them I just been shot down in the bullet. fight to take. it. on you about. Mm-hmm. Larry, you're in trouble. I'm in real big trouble. You're real big trouble. Lord knows I'm in trouble.